og smil. Næst blikker toch hetzelfde als mij, had ik in mijn eigen zucht. Denkste, hetzelfde als mij. Alle dingen dagelijks, yes, hetzelfde als mij.